9 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Veel jongeren slapen slechter als ze vlak voor het inslapen... nog bezig zijn met hun mobiele telefoon, tablet of computer. Het blauwe licht van het beeldscherm beïnvloedt de biologische klok... en kan zo de slaap verstoren. Uit onderzoek van het RIVM onder 1300 jongeren... blijkt dat ze tot een half uur minder slapen... als ze vlak daarvoor op een scherm hebben gekeken. Ook hebben ze overdag moeite om wakker te blijven. 80% van de jongeren die meededen aan het onderzoek... kijkt vlak voor het slapen nog op een beeldscherm. Honderden kinderen zitten vast in Irak omdat ze er onterecht van worden verdacht... dat ze lid zijn van terreurgroep IS, meldt Human Rights Watch in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden veel kinderen vervolgd... op basis van twijfelachtige beschuldigingen... of met martelingen afgedwongen bekentenissen. Human Rights Watch zegt dat de kinderen in werkelijkheid slachtoffer zijn. Defensie is niet van plan de advocaatkosten voor Marco Kroon te betalen... na zijn aanhouding afgelopen weekend. Het ministerie bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De drager van de militaire Willemsorde werd betrapt op wildplassen... en zou daarna een agent een kopstoot hebben gegeven. Toen Kroon eerder ook met justitie in aanraking kwam... vergoedde Defensie wel de advocaatkosten. Jaap Stam wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. De kampenaar tekent een contract voor twee jaar, hebben bronnen aan de NOS bevestigd. Hij volgt Giovanni van Bronckhorst op, die eind januari aankondigde dat hij na dit seizoen afscheid neemt van Feyenoord. De 46-jarige Stam is nu nog trainer van PEC Zwolle... waar hij eind december John van het Schip opvolgde. Als speler was Jaap Stam actief bij onder meer PSV, Manchester United en Lazio Roma. Hij sloot zijn loopbaan in 2007 af bij Ajax. Het weer nog, eerst droog, later vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het is vandaag 10 tot 13 graden. Morgen ook regen, maar in de loop van de dag klaart het dan op. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog maar een paar dagelijkse files over...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 as you climb. One direction, one vibration. That's the message. You can make it. kabel 104.5. Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. I was never a believer. feel couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white.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 Where there's no competition and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.